Mark Hokker met het NOS-journaal. Het zuiden van het land heeft al de hele dag last van hevige onweersbuien. In delen van Limburg en Brabant viel meer dan 30 mm regen. In dorpen en steden staan de straten blank. Door blikseminslagen brak in Heide en Kerkdriel brand uit. Het voorzorg sloot de Efteling alle buitenattracties. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de eerste vier verdachten die in december betrokken waren bij de rellen in Geldermalsen straffen tot een jaar cel geëist. De vier worden verdacht van openlijke geweldpleging en het verstoren van de raadsvergadering. Tijdens een informatiebijeenkomst over een asielzoekerscentrum in de gemeente werd het gemeentehuis eind vorig jaar bestormd door een groep relschoppers. In totaal moeten 32 mensen voor de rechter verschijnen. Opnieuw is een van de 24 schilderijen opgedoken die in 2005 werden gestolen uit het Westfries Museum. Het gaat om Nieuwstraat in Horen van Isaac Auwater. Een Oekraïner had het werk uit 1784 in bezit en heeft het in Kiev bij de Nederlandse ambassade afgegeven. In april werden in Oekraïne de eerste vier van de 24 geroofde schilderijen teruggevonden. De nieuwe burgemeester van Londen, Sadiq Khan, voert samen met de Britse premier Cameron campagne tegen een Brits vertrek uit de Europese Unie. Volgens Khan is het voor Londen en de rest van het land het beste wanneer de Britten bij het referendum besluiten om binnen de EU te blijven. De samenwerking is opmerkelijk. Cameron suggereerde eerder dat Khan vroeger sympathiseerde met extremisten. De Turkse premier Erdogan spreekt zich uit tegen gezinsplanning en het gebruik van anticonceptiemiddelen. Hij zei dat de Turkse bevolking moet groeien en dat geen moslim aan geboorteregeling moet doen. Volgens Erdogan is dat in strijd met de islamitische traditie en druist het in tegen dat wat de profeet leert. Het weer, stevige buien met kans op hagel, onweer en windstoten trekken van oost naar west over het land. In de loop van de avond en nacht klaart het op. Morgen droog en vooral in het noorden van tijd tot tijd zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarekum en Afrit Bunschoten 10 kilometer file. A2 richting Utrecht bij Utrecht-Leidsrijn 3 kilometer. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg 6 kilometer file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 12 kilometer tussen Knoop het Raasdorp en Beverwijk. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer tussen Slotermeer en Amsterdam Slotervaart 2 kilometer file. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag tussen Nieuwedam en Westpoort 6 kilometer file. A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Hooggraven 3 kilometer. A12 Utrecht Den Haag tussen Bodegraven en Knoop het Gouwen 7 kilometer. A15 Rotterdam Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Papendrecht een file van 4 kilometer. Ook op de A15 richting Rotterdam 4 kilometer bij Hardingsveld Giesendam. A27 Gorkum richting Almere tussen Knoop Lunet en Beeldhoven 4. Op de A27 Utrecht-Preda 6 kilometer tussen Noorderloos en Werkendam. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst 5 kilometer.